Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In verschillende Europese landen zijn tot nu toe 15 doden gevallen door overstromingen. In Midden- en Oost-Europa lopen rivieren over, zijn complete woonwijken afgesloten van de buitenwereld en zitten veel mensen zonder stroom. Vooral gebieden in Roemenië, Polen, Tsjechië en Oostenrijk zijn getroffen. Over dat laatste land praat correspondent Gien Baldukje bij. In Oostenrijk heeft het de afgelopen dagen eh, enorm veel geregend en ook gesneeuwd. Eh, vroeg in het seizoen. En vervolgens is, dat, is die sneeuw ook weer gaan smelten. En dat is voor een enorm eh, hoge wateroverlast veroorzaakt. En ook op meerdere plekken voor damdoorbraken. daar ligt nu vooral de focus op. mensen moeten daar geëvacueerd worden en gered worden uit hun huizen. Al het water stroomt inmiddels ook Slowakije en Hongarije in. De hoofdsteden van die landen bereiden zich nu ook voor op overstromingen. De provincie Utrecht mag voorlopig niets doen tegen een wolf die in de buurt van Leusden rondloopt. De meeste wolven zijn bang voor mensen, maar deze niet. Daarom wil de provincie de wolf vangen en hem een zender omdoen om hem in de gaten te houden. En ook willen ze in het uiterste geval met een peenbalgeweer op hem schieten. Dat mag allemaal niet van de rechter, omdat de wolf een beschermde diersoort is. De vrachtwagenchauffeurs lijken weinig last te hebben van de controles aan de Duitse grens die sinds vandaag worden gehouden. Er zijn tot nu toe nog maar weinig meldingen binnengekomen over vertragingen. Toch is de transportsector er nog niet gerust op, omdat het pas dag 1 is. Als ik even rondkijk, dan valt het tot nu toe nog mee. Maar eh, wij verwachten wel dat het behoorlijke kosten met zich mee kan brengen. U moet denken dat het eh, per dag ongeveer 15.000 eh, Nederlandse vrachtwagens de grens overgaan naar Duitsland. En als die een uur moeten gaan wachten, dan gaat het anderhalf miljoen eh, euro per dag kosten. Duitsland is met de grenscontroles begonnen om illegale migranten tegen te houden... en om het land te beschermen tegen terrorisme en andere criminaliteit. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het op de meeste plekken droog. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Met een graad of 21 is het dan iets warmer dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na een ongeluk met meerdere auto's bij Purmerend... staat er nog een flinke file op de A7 van Zaanstad naar Horen. Vanaf Zaandam heb je bijna een half uur tijdverlies. Ze zijn aan het bergen, er is één rijstrook dicht.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 She plays your favorite song, Kanye's all Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM eist acht jaar cel tegen ex-MOAM-directeur Martijn N. Onder meer voor verkrachting. N is een bekend figuur in de Amsterdamse modewereld. 28 mannen beschuldigen hem van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door het noodweer in Midden-Europa is een dam doorgebroken bij de Tsjechische stad Ostrava. In de dam zit een scheur van zeker 50 meter breed en het water stroomt de stad in. Helikopters proberen met zandzakken het gat te dichten. En de provincie Utrecht mag voorlopig niets doen tegen een wolf in de omgeving van Leusden. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een wolf die sinds maart te dichtbij honden en mensen komt. Het weer, vanavond grotendeels droog, vannacht een graad of 13.